Gert Kluk met het NOS Journaal. De werkloosheid is gedaald. 469.000 mensen zitten zonder werk en dat is 5.000 minder dan in januari. De gunstige cijfers van het CBS komen als een verrassing. Algemeen werd aangenomen dat de recessie de werkloosheid verder zou oplopen. In januari was er nog een toename van 18.000. Het CBS concludeert dat er de laatste vier maanden gemiddeld sprake is van een dichte stijging. Van juli tot en met oktober nam het aantal werklozen nog sterk toe. Topofficieren binnen de krijgsmacht zijn kwaad over de aanstelling van een burgermedewerkster tot generaal. Het hoofd planning en controle van de Koninklijke Marechaussee is benoemd tot brigadegeneraal. We willen van minister Hille weten wat hem bezielde om haar militair te maken, zegt voormalig landmachtbevelhebber Cousy. Hij is voorzitter van de officierenvereniging FVNO. Volgens Cousy is de aanstelling oneerlijk tegenover andere collega's die jarenlang hebben gezocht voor een militaire carrière. De prijzen voor een vaste beugel zijn sinds 1 januari met gemiddeld 12% verhoogd, blijkt uit een rekensom van het Financiële Dagblad. Sinds begin dit jaar mogen mondhygiënisten, orthodontisten en tandartsen zelf hun prijzen vaststellen. Eerder bleek al dat dit experiment met marktwerking leidde tot duurdere tandartstarieven. Mensen die na een periode van ziekteverzuim zijn ontslagen kunnen alsnog uitbetaling van vakantiedagen claimen bij de Nederlandse staat. Volgens de kantonrechter in Den Haag was een Europese richtlijn daarover niet goed verwerkt in de Nederlandse wet. De zaak was aangespannen door een werknemer van een transportbedrijf die na twee jaar ziekte was ontslagen. Volgens Europese regels had de werknemer recht op uitbetaling van 40 vakantiedagen, maar hij kreeg veel minder. Het bedrijf hield zich daarbij aan het Nederlandse wetboek. Het weer veel zon, een zwakke zuidwestenwind, middagtemperatuur 13 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Ook morgen is er redelijk wat zon. En dan wordt het smiddags ongeveer 15 graden. Dit was het Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A4, daarna richting Amsterdam, voor Zoeterwoude 5 kilometer. Op de A7, Horen richting Amsterdam, voor Knopensaandam 5 kilometer na een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12, daarna Utrecht voor Reewijk 4. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor Knoop het Oude Rijn 2 kilometer. A27, Breda, Utrecht. Tussen Knoop het Gorkum en Lexmond 3 Ta de A27 Almere richting Utrecht tussen 1 Eemnes en Beeldhoven 9 kilometer na een ongeluk.